Ik heb er gestroeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel leed mee gedeeld. En waar ik ook kom op de aarde ik van jou vertellen. Van die mooie en fijne Jordaan. Aan de voeten van die mooie Wester heb ik vaak in gedachten gestaan. heb er de rimpels van zorgen misschien. Toch blijf ik zo fier als een tijger, toch wil ik jou nog eenmaal zien. En klinkt straks het klokje van scheiden moest ik straks kreupel ook gaan. Van waar ik ben geboren te sterven in jouw mooie en vieren. Aan de voet van die mooie heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dik verstaan te dromen van die mooie.